Non-stop Hits? Ga nu naar radiotop40.sr. Elke dag, de hele dag, hoor je daar non-stop hits. Browse nu naar radiotop40.sr. De Nationale Top 40. alle hits. Een van harte goedemiddag en welkom bij de Nationale Top 40 in Suriname. Dat doen we op deze mooie vrijdag, op deze mooie zender. En ook met de complimenten van onze trotse sponsoren. Ik ben Ray, Mr. Top 40. En we gaan richting de topsong in Suriname. Hoe ziet de lijst eruit deze week? Daarvoor blijf je lekker afgestemd tijdens de presentatie van de Nationale Top 40 in Suriname. De Nationale Top 40! Je zoekt weer iets lekkers om te eten, hè? Yeah! Bij KFC hebben we een bucket voor elk moment. Haal jouw wow bucket vanaf 5 stukken kip bij één van onze 7 restaurants. KFC, NAF Uno. Power. Officieel distributeur RX Groep NV. in De Kingweg 335. Telefoon 8799456. Building Depot. Voor comfortabele bedden en krachtige airco's. Voel je je lomerig? Mhm. Of ben je dromerig? Of heb je slaap? Is dat de reden waarom je gaat? Uh? Mooi nogal listen na frigo im dringi fu usto yu de yana neti no tranga yesi arki sa na frigo im teke fie frigo dringe fu booster yu skin frigo na le kwa diesel machine frigo egi yu energy anga power fika roko kodoro frigo frigo energy drink Hey, als jij denkt dat elk slokje water hetzelfde is, dan heb je Rainbow Pure Water nog niet uitgeprobeerd. Nu op alle schappen in alle winkels. Het flesje springt in het oog. Laat je verrassen. Al bij de eerste slok fris, zuiver, gewoon goed. Hier, catch. Catch the taste of rainbow pure water. Echt fris, man. Shop, win and drive at the International Mall of Suriname. Ontvang nu bij elke aankoop van 2000 SRD in een van de winkels in de International Mall of Suriname een lot waarmee u de gelukkige winnaar kunt worden van een splinternieuwe Ford Ranger XLT bouwjaar 2024. Grijp je kans en win deze droomauto met de Shop Win and Drive promoactie van de International Mall of Suriname aan de Ringweg Zuid 245. Vraag naar de voorwaarden en instructies in de winkels. Visit the International Mall of Suriname for your international shopping experience. Murphy's Irish Pub at the International Mall of Suriname. Open every day. Good vibes, good service. Follow us on Facebook. The Nationale Top We gaan kijken wat er allemaal gebeurt in de nationale top 40. Maar we moeten eens even weten welke songs staan in de top 5 van de nationale top 40 deze week. Tot op dit moment althans. Op nummer 5, Chocolade Boom Boom van Vitamina, Michelle Tija met DNA, die staat op 5. Bobbelit van DJ Lops. Five Cartel en I die staat op nummer 3. Home van UB40 op 2. En op nummer 1, Pretty Girls van Brenna city Dat is wat we hebben in de nationale top 40 van Suriname. We gaan kijken wat er allemaal gebeurt in de lijst. Want we blijven benieuwd voor wat betreft de nummer 1 deze week. Goed, één lijst. Alle hits. Je blijft de nationale top 40 volgen on social, Facebook, TikTok en Instagram. En de volledige lijst vind je op nationale top40.sr. De samenstelling gedaan door Nacho 40 Foundation. Het zijn een paar songs die uit de lijst gaan deze week. Ja, dat betekent de groetjes doen aan songs die we niet meer zullen horen in de lijst. We hebben de songs die geschrapt worden. En dat is uit de top 40 deze week. Enrique Iglesias samen met Jotuel met Fria. We hebben When She's Around van Bruce Melody en Shaggy. Die wordt ook geschrapt. Made for Me van Money Long. Die moeten we ook gedag zeggen. Wat een super song was dat. Prince Royce met Morfina. Die wordt ook uit de lijst gewipt. Dat zijn vier songs die uit de lijst gaan. Dat betekent dat we weer nieuwe songs krijgen in de nationale top 40 van Suriname. De eerste nieuwe vinden we op nummer 40 deze week. Ja, helemaal onderaan aan de lijst vinden we de song van Kaigo, Zack Abel en Nigel Roger. Er is For Life, nieuw in de nationale top 40 van Suriname. 40. Here in the moment. Just so forever is here to stay. Don't wanna say too much, speak too soon, and scare your heart away. Just wanna feel your light, the fire inside, for the rest of all my hopeless. I was hopeless. Right on the edge of giving up. Mm, you understood me. It gave me focus. You're all that I could ever want. Don't wanna say too much, speak too soon. scare your heart away. here tonight. Dance with me, baby. And it's you running through my mind. Stay with me, baby. I'm like Diva Wine if you give me time like you want this, darling. I have something for you right there. I'm catching a feeling right up on your bumper, baby. I know where you're from, Miss Lady. I'll forget if I go down there. I know you're not easy. Long time she love just how I does all it. Them girl they whining down, but it's you alone we control it. Yeah, she a professional bam bam roller. She say bring it, come come and whip me down, don't let nothing get in between us. Well I catching a feeling, right up on your bumper, baby. I know where you're from, this lady. love Delta. The national Top Feathers. We gaan je vertellen over deze song van Kes The Band. Hij werd eigenlijk al in het laatste kwartaal van het vorig jaar uitgebracht. Eigenlijk als pre-release voor zijn opkomend album. En dat album is inmiddels uitgebracht. Het album heet Man With No Door dit is wel de song die we nu hebben, want die komt voor op het album. En ik denk nadat hij zijn live session heeft gehad voor het album Man With No Door, dat deze in ieder geval op is gaan poppen. En hij staat nu in de top 40 van Suriname. Kes, een favoriet van velen. De track is 3 minuten 18 seconden en het moet wel iets leuks gaan worden in de top 40 van Suriname. We gaan naar die ene challenge met de complimenten van KFC. Dit is de KFC Top 40 Music Challenge. Challenge yourself and win! The KFC Music Challenge. Challenge yourself. Win a weekend deal from KFC. Can you the title van this song and the artist? Nogmaals. Skin hot WhatsApp nu het antwoord naar 8100450. Dat is 8100450. De winnaar wordt bekendgemaakt op de Facebookpage van de Nationale Top 40. De KFC Music Challenge. Challenge yourself and win. De Nationale Top 40. was dat van Tambaga en La Rouge. Van Tambaca weet ik niet zoveel, eerlijk gezegd. Eh, ik denk dat het Antillianen zijn als ik zo luister naar de stijl. Ook de titel, Mas En La Rouge, ja, zijn onze boys. En die maken een leuke combinatie. Ze staan in de top 40 deze week in de chart als derde nieuwe song op nummer 28. Er is nu tijd om verder te gaan. We gaan helemaal naar nummer 19, want daar hebben we onze boys die dit weekend een leuk feestje gaan bouwen. Reden waarom 10 jaar. Ja, 10 jaar laat je niet zomaar voorbij gaan. Zeker niet als muziekformatie. En New Style, die heeft het feestje in Ballroom Prince. En de week daarop zijn ze in Paradiso, Nederland. Nou, wat een grote sprong. Maar een heel leuk feestje lijkt het me te gaan worden. Ik heb begrepen dat animo voor beide feesten super groot zijn. Nieuwstijl niet onbekend. En Nieuwstyle heeft twee weken terug een song gedropt samen met Young Boss. Je kent hem eerder als Baka Boy. En deze heet K Lobby. k Lobby. Nou, hier staat hij dan op nummer 19 in de nationale top 40 van Suriname. New en Young Boss. K Lobby. 19. If you know me phone today, hey, give me no money? K Lobby more, K Lobby more, baby. In a she. If you know me phone today, hey, give me. and want it. Fou an be fasi fwa moutou en bitasel Mi nou kabaki, mwen se fi fou an anyotel Anon nou men si ki gize, sa pi se fou bose Saka mi sa fi mi kowe li fa de pati Anon nyoni we nyoni a gani we gani E fou ye kwe ya fou kon baka da so so kali Ago on ta pou fesi e kisi me me sandi Mi ne fa fa boto kandi, baby man a me kasumu Mi si fa we kisi to bana de sande me luku Ni ishi taki mi a fou yu ye wan pe mi basi Sama la se e fou ba wosu na mai baka jale Yo wani ke lo bimo, ke lo bimo, baby baby inaishi efuna minha fortuna hey, hey, give me eh, meu manicale love me more, girl, love me more, baby inaishi Careful na minha phone today. Careful na minha phone today. Kota aí que me. You a live okay. Mami honey gwe gwe gwe. Kodi don not kemi poti me jai bo bete. Kade me sabi wa kadan ko te te te. Ami yonku baby amu ke ke ke. Kade safi afi masafu me fu me anga yu Kosi mi gisa mamam na idu embi kamya na yu. Me fashanga mi ma di te de kosi yu te sanya bum. Awisi fa mi stress ina ishente mi janga yu. Mala te mi ogwe. kola yo tang. Gade moiti di me a fume nga mi me mutengwe nga imtang moiti me a fume nga imtang The National Top Fader. Ladies and gentlemen, it's, it's, it's, it's, it's, it's, it's, it's, it's, my name is Raoul Kanai and this is Hits of the World, the number one of the Billboard Hot 100. I had some help from Post Malone featuring Morgan Wallen. De nummer 1 op de UK Top 100. Espresso van Sabrina Carpenter. Ze staat ook op nummer 1 op de Spotify Global Chart. today. Day Top Song. op 25 van Jamaica. De danshal Charlie heeft een nieuwe nummer 1 op naam van Jada Kingdom, top tier. You are expert, the best in the world. Swim on for love you every minute you deserve a baby girl. And you know I can fly I saw mine for no them word. Make it get more well, so me glad your body juice quenched Joost Klein met Europa Nog steeds aan top in de Nederlandse top 40.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 Come with the godfather. Move like an Italian. En dan belanden we bij de twee laatste charts van Spotify. De Global Weekly Top Song op nummer 1. Tommy Richman met Million Dollar Baby. En op de Spotify Global Daily Viral Top Song op nummer 1 Archer March. Dit is een instrumentale song van Bridgerton Season 3. Dit is Give Me Everything, de stripped down version. Mijn naam is Raoul Kanai, dit is Hits of the World. Top Original, wow. girl, you want a replica? No. Smoothie, no regular, regular. No. Pretty for real, I'm pretty for my cellular. No. Don't say you No. They never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer don't touch no wheel, cause I got a chauffeur. First class, how I get around the world. Just miss me with the drama, unless you come in with the commas. Or oh, DJ turn the sound up, cause we about to pour the rounds up. From Jersey to Ibiza, they said make it jump, jump, jump. Dump, dump, dump, pack it up, top. You know I love to make it jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. you know I love to make it jump, jump, jump. Dump, dump, dump, dump, pack it up, top. You know I love to make it. Holy gotta make a call and I'm here. Don't no wanna know your vibe, oh yeah. Listen to me, I put some cars in your ear. Make this stitch up, I wanna put it in the ring. Wanna get deep, I serve it like a dealer. been uh, I'm in I'm back your bird, it can feel no She no one. feeling like show, play be a war. De e Nationale Top Dankjewel Raoul voor Hits of the World. Moet ik je nog zeker voor bedanken. En Tyler. Die komt lekker knallen in de lijst. Vorige week nog op nummer 40. Ja, helemaal onderaan aan de lijst. Deze week op nummer 18. De collabo samen met Gunna Killy Bang. Die levert haar deze week een knaller op. Dat is de song Jump in de nationale top 40 van Suriname. Eén lijst alle hits. De top 40 volg je on social. Facebook, Instagram, TikTok. We hebben daar ook nog een eh, post staan waar de top 40 allemaal te volgen is op alle zenders. En inmiddels is dat op 7 stations in Suriname te volgen. We gaan gezellig verder met de presentatie van de Nationale Top 40. Wie staat op nummer 1? Dat hoor je straks. Voor nu gaan we even naar de recap van de top 40. Wat hebben we in de top van de lijst? Dit is de recap. Op nummer 10, Hype van Ayana Kamua en Ira Star. Op 9, Chocolade Boom Boom van de Vitamine. Michelle Teja met DNA op 8. Delusional van Chris Brown staat op nummer 7. Op nummer 6 hebben wij Company. De song is van Positive. Host Here staat op 5 deze week met Too Sweet, Commas. Op nummer 4, de song is van Ira Star. DJ Loves Vibes Cartel en Cheyenne blijven stationair staan op nummer 3. En op nummer 2 in de nationale top 40 van Suriname, Pretty Girls van Frenna. Dat is een onthulling. Want dat betekent ook dat wij een nieuwe nationale top 40 nummer 1 hebben in Suriname. Wie of oh, wie staat op nummer 1? Ja, de band die kennen we van way back. Volgens mij voordat ik geboren was zelfs. En eh, ja, ze zijn niet meer in hun oorspronkelijke formatie, maar ze doen het nog steeds. Unemployment Benefit 40. UB40 staat op nummer 1 met Home in de nationale top 40 van Suriname. 1 Alle hits. Dit is de nationale hit van dit moment. De nummer 1 in de top 40. Powered by Rexoil Lubricants. E. thought this would be easy. I thought you would understand. There's nothing left here for the two of us. Darling, come take my hand. Let's get out, let's just go. Find a better place to call our home. Cause everyone around here looks our way with a face like we're something wrong. to take what's yours. just when we came to the shore. So when you tell me go back home, remember this is the only home I've ever known. should leave now. If we not let the bigots win, are we really giving in? After all that we've sacrificed, sure. This ain't the words we've had to survive. But let's get out, let's just go. Find a better place to call our home. Cause everyone round here looks our way. We have to face like we're something wrong. what's yours. just when we came to the shore. So when you tell me go back home, remember this is the only home I've ever known. De nummer 1 in de top 40. Powered by Rexoil Lubricants. 1. The Nacional Top Fiesta. Dat is de nummer 1 in Sweetie Sranang. Je hebt het gehoord, ja. UB40. En dat heb je gehoord op deze zender. Volgende week zijn we er weer met de presentatie van de nieuwe Top 40 Chart. En dat betekent dat je ons blijft volgen op social, Facebook, Instagram, TikTok. En de volledige lijst volg je op nationale top40.sr. Ik ben Ray, Mr. Top 40. En mede dankzij onze sponsoren wensen wij jullie allemaal een super weekend toe. Volgende week ben ik er weer. En weet het? Eén lijst. Alle hits. Vrolijk besparen kan alleen met de wowbox van KFC. Kies uit één stuk kip, consistent of popcornje Voel je je lomerig? Uh? Mm -hmm. Of ben je dromerig? Uh? Of heb je slaap? Is dat de reden waarom je gaat? Uh? Frigo. Boy no Na frigo indringi fu uster you te yana neti. No tranga yesi. Arki santaki na frigo inteke fie swaki. Frigo. Dringen fu booster you skin. Frigo. Na le kwan diesel machine. Frigo. Egi you energy anga power fika roko kodoro. Frigo. Frigo energy drink. Energy drink. of your motor with Rexoil. De hoogste kwaliteit en beste prijs. Rexoil heeft een bijzondere samenstelling en is geproduceerd op basis van EU-standaarden. Met Rexoil ervaar je langdurige en optimale werking van uw motor, vermindert slijtage en meer kilometers voor uw voertuig. Europa, Amerika, Japanwagi, Anatrobi, diesel nanga gasoline motor. Nanga Rexoil je dry smooth. Get ready for every challenge with Rexoil. Brought to you by RX Group. Martin Luther Kingweg 335. Telefoon 8799456 of 8527 456. Rexoil. Smooth. dat elk slokje water hetzelfde is, dan heb je Rainbow Pure Water nog niet uitgeprobeerd. Nu op alle schappen in alle winkels. Het flesje springt in het oog. Laat je verrassen. Al bij de eerste slok fris, zuiver, gewoon goed. Hier, catch. Catch the taste of Rainbow Pure Water. Echt fris, man at the International Mall of Suriname. Ontvang nu bij elke aankoop van 2000 SRD in een van de winkels in de International Mall of Suriname een lot waarmee u de gelukkige winnaar kunt worden van een splinternieuwe Ford Ranger XLT bouwjaar 2024. Grijp je kans en win deze droomauto met de Shop Win and Drive promoactie van de International Mall of Suriname aan de Ringweg Zuid 245. Vraag naar de voorwaarden en instructies in de winkels. Visit de International Mall of Suriname voor your international shopping experience. Building pool sfeervolle verlichting voor elke locatie en schakelaars van hoge kwaliteit. De grootste leverancier in de Caribbean. Murphy's Irish Pub at the International Mall of Suriname. Open every day. Good vibes, good service. Follow us on Facebook. Wil je altijd non-stop hits? Ga nu naar radiotop40.sr. Elke dag, de hele dag, hoor je daar non-stop hits. Browse nu naar radiotop40.sr. 3, Yo, this is your boy DJ Jack, and you're listening to Reunite. Kimani Male! on Top Freedom Festival! 30 juni 2024 met in de line-up Money Mali. But I say... Update. Wasonite na Silo Sukrutiki, Nino Rowen Echo Anders, Waede, Larouche, Lacas, Gas Royal. Booster, Cody Carlos Aaron en Stoffy, Crochet Royal, Ori Quinteren, Joe Rocker, DJ Peck en Weer, hosted by MC Sidlid en MC Das. Deuren gaan open om 3 uur middags en we gaan door tot één uur s'nachts. Ticketinfo, kittycotifest.nl plus 31 684 340 296. op Freedom Festival, zondag 30 juni 2024, Silverdome Supermeer. Shit, man. King Mechanic Car Services. Bij ons bent u terecht voor het keuren van uw voertuig, onderstel check-up, onderstel reparatie en nog veel meer. Daarnaast werken wij met top-of-the-line soorten van het merk Valvoline, Penzo en ook Shell Helix. Verder bent u ook bij ons terecht voor de beste soundinstallaties. Maak u gerust contact op het nummer 8789165. Wij zijn gevestigd aan de Steeg, nummer 4. King Mechanic Car Services at your service. Kom kennis maken met mensen met talent. De mensen van Emilia's Webshop. Aan de Nieuwweer van de weg nummer 121. In de Nieuwweer Mall, unit 6. Exclusieve en mooie dameskleding en tassen. Damesslippers en uiteraard hebben voor de heren van alles en nog veel meer. Heren shirts, heren korte en lange broeken. Maar ook complete herenpakken. En voor de stoute intieme momenten zijn er interessante speeltjes. En Emilius Webshop staat ook bekend om de kwalitatieve pruiken. Eventueel mag je ook ter plekke uw pruiken of wimpers professioneel laten aanbrengen. Emilia's webshop staat ook bekend om de Osodresis. De Moerudresi, onder andere voor zij die nog een kinderwens hebben, Gari Garidresi en nog veel meer. Bel Emilia's webshop op 711 5865. 711 5865. Unit 6 in de nieuwweermall. Nieuw Weerge van de Weg. Daar vindt u Emilia's webshop. Welkom Sangrafu in Rotterdam voor foto. Zaterdag 29 juni. Locatie Silent Center Sunrise. In Alaidop. Sangrafu. mee! We beginnen met die TV Euro Moussoubla. En treed 35 euro voor verkoop Rotterdam bij Bomba, Café Passion en de leden van 010 Kawina Band. Amsterdam, Ricardo's Eethuis, Boston Corner, Café Draver, Purple Pedicure Omiglos, Grote Markt 33 1315 JB Almere. Zaterdag 29 juni. Welkom Sandra Voel in Rotterdam. Voor foto in Salencentrum Sunrise. Voor reserveringen plus 597-881-2490. Entertainment staat erachter. Attention. Zo Sousou hier bij Radio 9 met de trotse complimenten van Bimbo's Taxi. Bimbo's Taxi, de taxiservice die u eenmaal 24 uur brengt naar uw plek van bestemming. Veiligheid, vlotheid en netheid. Dat is wat u van onze service mag verwachten. Hot items van deze taxiservice zijn de airport transport en de zakenritjes. Sla onze nummers op 538918 en 53958. 53 89 18 en 53 95 87 Dimboys Taxi. Onder de bezielende leiding van manager Pinda Marciano Pinas. Dimboys Taxi staat aan de Casaba Olleweg nummer 183. Dimboys Taxi Service. De taxiservice van de omgeving Casaba Olo, Cupido, Tamenga, Matanshoop, Menkenberg Project, Uitvlucht, Leiding en Quata. Oh ja, voor klachten belt u op 852 6199 naar Weekend Soso met de complimenten van Dembo's Taxi. Abassief den Crioro Kukru, de na Meervoudig winnaar voor 19 Kukru. Black Boy Kitchen. Na Crioro Kukru Basif Stranang. Aladei Abe Supu. Aladei Abe Moksa Lacey. If nawa ani triberi, wan ba chao moksa lesi, wan bita wiri moksa lesi, wan of wan jar pesi, Even nou een stof foru, een stof agu, busmeti. Gestoofd rund, vers bakafisi, tomat sosu of zoetzuur, krabu of kui, pinda pindasupu langa tontong, one snert, supu, gridbana of kasavesoep. langa ala lobby, Black Boy Kitchen, e borden sweet crioro osonyang. O opo ala deifa wiki, straat, Black Boy Kitchen bangisha corona things again. met me. presenteert met Turks Op 16 juni aanstaande in H7, Rane Humberweg 7, Amsterdam Bosse Day 2024. Ini a Bosse Day edisi Verroda Band, Trangarugi, Amatara, Draaistong, Warimo Crioro, Nieuwkast en een verrassing uit Suriname. Voor tickets ga naar www.eventbrite.nl slash e Slash slastickets, koppelteken Bosse, koppelteken D. 16 juni, Bosse D, H7, Rone Humberweg, Amsterdam. Oh, spa! Helemaal. Lavish. It's not just a drink, it's a lifestyle. Come and get it, wherever you are. Mm. Het is zo shitty, het is zo lekker. Zeven verschillende maken in je kassie. Het is zo shitty. in alle goed gesorteerde supermarkten en slijterij. Distributeur Daru lekker en Moor. Koningsstraat nummer 113. Voor meer info volg ons op Facebook. Lavish. Wild Secrets is de naam van de adult shop aan de verlengde Hoge Straat. Wild Secrets, waar je stoutste dromen in vervulling gaan. Verschillende hebben dingetjes voor volwassenen. Spicy things that makes you go mmm hebben dingetjes voor volwassen dames en heren. Zelf voor de stoutste dromen. Alles compleet met productbeschrijvingen. Bij ons is delivery ook mogelijk tegen een kleine vergoeding. Discreet verpakt en wij bezorgen het heel snel op elk gewenste locatie. Aarzel niet en maak contact met Wild Secrets. Adres Verlengde Hoge Straat, net naast Muntjes Eethuis. Bel ons op 885 9110 or 885-9110. Wild Secrets. Find us on Facebook. Wild Secrets. This is namelijk MRT Radio Mega. Oké, okay, oké. Okay. Pawaka Suriname. Tune in maandag tot en met vrijdag van 3 tot 6 voor de Bakanaki. Je hebt het gehoord, Worop Worop Suriname Fawaka. MC Fetish is back again. Welcome to Friday. You know how I'm coming. Booty on bubonic and I'm moving how I want it. Big girl shit, baby, I don't do no running. I can make it boom, boom, clap like I'm drumming. Shake it, make it tick, tick, tick, but I'm pumping. Shake it, make it tick, tick, tick, tick, but I'm pumping. Whip it, shake, I can turn nothing into something. Pop it, make it tick, tick, tick, but I'm pumping. I can make your nigga hit the race if I want it. Baby, I could take your place if I want it. I could hit the bank and spend his cake if I want it. Told me I could put the diamonds on the face if I want it. If you let me take them, you might never get them back. I'm a baddie and I don't know how to act. Booty candy painted with the diamond in the bag. It's too bad your nigga don't know how to act. When I'm finished, baby, you can have them back. Mm-hmm, baby, you can have them back. Booty candy painted with the diamond in the bag. It's too bad your nigga don't know how to act round the baddest. They use the average. Don't know what bad is. I'll show you bad. took my wrist, they peed it up. I took my neck and freeze it up. I took my whip to speed it up. I need a nigga, to beat it up. Well, I'm mm, shake it, make it tick, tick, tick, but i it. pumping. Shake it, make it tick, tick, tick, tick, but I'm pumping. Whip it, shake. I can turn nothing into something. Pop it, make it tick, tick, tick, but I'm pumping. I can make your nigga hit the race if I want it. Baby, I could take your place if I want it if I want it. Told me I could put the diamonds on the face if I want it. If you let me take them, you might never get them back. I'm a baddie and I don't know how to act. Booty candy painted with the diamond in the bag. It's too bad you nigga don't know how to act. When I'm finished, baby, you can have them back. Mm-hmm, baby, you can have them back. Booty candy painted with the diamond in the bag. It's too bad you nigga don't know how to handle me. Sweet just like candy sweet, sweet. They just like candy. Handle me, sweet just like candy. Sweet, sweet. They just like candy. If you let me take them, you might never get them back. I'm a baddie and I don't know how to act. Booty candy painted with a diamond in the back. It's too bad you nigga don't know how to act. I'm finished, baby, you got them back. Mm-hmm, baby, you got them back. Booty candy painted with the diamond in the bag. It's too bad nigga don't know I'm super excited. Normani is finally dropping her uh, new album, Dopamine. and uh, ja, beter weet je het. Deze candy paint klinkt heerlijk. En als dit um, het een voorproefje is, dan uh, kan ik uh, met een klem zeggen dat I am extremely excited for what is to follow. It's Friday, people. It is the weekend here at Radio 9, keeping you uh, fly updated and ready dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar, dollar. Work work the thing gone up. money make it up. money better than sex. Dollar that's better than sex. My Amex is better than sex. And money never left. That better than SEX. Whoa, better than SEX. SEX, better than SEX. Yeah, whoa, better than SEX. hebben we heel veel te melden. Druk geprogrammeerd. Dus Next Up staat eh, natuurlijk Places to Go to let you know where to go. En ik eh, weet zeker dat eh, de twee vaste dingen die er op de playlist staan tijdens de commercial break zeker te maken moeten hebben met de Dancehall Explosion. die show van Chief en zeker 10 jaar New Style. Wil je wedden? Wat ga jij doen dit weekend? Luister naar Places to Go, de radio guide voor alle hotspots, leuke evenementen en meer. Deze vrijdag en zaterdag op deze zender. Places to Go is powered by Popeyes en Kersten Motors. Places to Go is ook aan Facebook. Your radio event guide sinds 2005. Let op dat je tools zoals krik en wielsleutel altijd intact zijn. Toyota Suriname. Service en repair. Speciaal voor jou, nu ook aan de ringweg. Toyota Suriname doet het weer. Laat uw Toyota geheel gratis checken middels de Toyota 27 inspectie bij de Toyota Service and Parts Center te Ringweg Zuid. Jawel, elke zaterdag in de periode 18 mei tot en met 8 juni 2024 van 8 uur s morgens tot en met 1 uur in de middag. Of het nu gaat om de remmen, de banden of vloeistofniveaus controleren, wij zorgen ervoor dat u met een gerust gevoel de weg op gaat. Bel voor uw afspraak naar 402 833 of via WhatsApp op het nummer 84928. Kersten Motors, de officiële distributeur van Toyota Suriname. Beep. mhm, Je moet een stukje vlees nog. Ja, maar ik wist niet dat je nog zo laat papai zou vinden, toch? Yup. Elke vrijdag en zaterdag is Papa's Wilhelminastraat tot laat open. En elk weekend hebben we een speciale deal. So, share love. Share Papa's. Dus je gaat me echt hier hap geven? Isang, mijn niet rustig no. Oké, okay, dan gaan we me kopen nog. <laughs> Dat niet. Places to Go since 2005. the radio event guide powered by Popeyes and Kerson Motors. Promote your event in places to go. WhatsApp naar 748-1212. Follow us on Facebook. Suriname, het is zover. Op zaterdag 1 juni viert jouw sexy band zijn 10-jarig bestaan. 10 jaren New Style met de line-ups Carlos Aaron, Sangrafu, Update, Damaru en The Love Messenger, Hotfire, DJ Jamaya, DJ Rasbas, MC Vuren en MC Dust. Ed, Ballroom Prince straat 40. Het feest begint om 10 uur in de avond en early bird kaarten zijn te verkrijgen bij Lucius, DNF en EMA Group voor maar 300 SRD. Dresscode is classy casual. Voor VIP-reserveringen bel of app op het nummer 852-4188. Places to go zaterdag 1 juni in Mingle doen wij onze derde FOMO-editie. Check out pre-sale locations, ProTrade, style Optics, Six Bottles by DTI. FOMO cocktails, great vibes en judge-free people. Mis dit epische evenement niet. Zorg dat jij erbij bent. Places to go. Het is 1 van de maand. Dus kom op vrijdag 31 mei lekker genieten bij Cocobana. Maak jouw vrijdag sexy zoals je het wilt. Lekker eten, heerlijke drankjes en natuurlijk goed muziek met DJ NDD. Koop één cocktail en krijg eentje gratis. We zijn open van 5 uur in de middag tot en met 11 uur in de avond en weekenden tot 1 uur in de ochtend. Voor reserveringen bel of app op het nummer 891 5656 of bel op 551-779. Kokobana gevestigd op de hoek Wilhelminastraat en Akweekstraat Foodstrip. Kokobana for something else. Places to go. Op vrijdag 7 juni hebben we de Seas Latin Social in het park. En dat is aan de Grote Kambeeweg. De toegang is geheel gratis. En om 10 uur s'avonds beginnen we al met onze welbekende gast-DJ, DJ Miguelo. Kom, socialize, dance en celebrate. Tien uur s avonds beginnen we en we gaan door tot de late uurtjes. So, save the date and we will see you at het park op 7 juni tijdens Seas Latin Social. De entree is gratis. We zien je daar. Places to go. Ladies Night Extravaganza every Wednesday and Friday at the living room. Calling all the fabulous ladies. Join us for a midweek and weekend celebration filled with fun, laughter, and irresistible cocktails. Exclusive offer buy one, get one free on cocktails or tequila. Gather your squad and unwind in style as our mixologists craft the perfect concoctions to elevate your evening. Whether you're catching up with friends or dancing the night away, Ladies' Night at the Living Room is the ultimate midweek escape. Location Ricala numero 5, South Square Plaza. Don't miss out on the glamour, the giggles, and the fantastic drinks. Grab your girls and make Wednesday and Friday nights a memorable affair at the living room. Places to go, places to go. Babe, mm-hmm. je must took a place now. Mm-hmm. Ja, maar ik wist niet dat je nog zo laat Popeyes zou vinden, toch? Yup. Elke vrijdag en zaterdag is Popeyes Wilhelminastraat tot laat open. En elk weekend hebben we een speciale deal. So, share love. Share Popeyes. Dus je gaat me echt hier hap geven? Isang, minu manja rustig, no? Oké, okay, dan gaan we me kopen, nog. <laughs> dat niet. She say life short, she's extending. Instagram, I see her extending. Relationship ending. Can't go friending. Now alkaline wrestling, so I don't texting, texting. Just my time investing. That's all she's asking. You took my heart and soul. You took my heart and soul. I don't know what to do. I don't know what to do. Uh, saying things. Oh yeah, you got me saying things. You got me saying things. Oh, yeah. I put a lie lie up, so we can go lie lie down. I can be your right right arm, and I won't be by right down. It's because of the way you move me. Your love makes me blind, you know. Your love takes me high, you know. Oh, yeah. I know, but lie, you know. You did so apart, you know. Oh my God, what a creation. I can satisfy like I'm cranium. And I won't let you fuck up some helium. Nah, nah, nah. You got me saying things like, oh yes. When I'm with you, my girl, there's no stress. You got me saying things, you got me saying things. me saying things. You got me thinking, God, I'm so blessed. You can relieve my stress with no sex. When I ask you why you flexing, you say life short, you're extending. Instagram, I see you're extending. Relationship ending, mm, can go friending. Alcohol and wrestling, so I don't texting, texting. Just my time investing. That's all you're asking. just want to thank you guys for watching and check us out when we be putting out the next video. Ciao and don't forget to subscribe. Brekke. they no like we. So well I with the what whatever. So we love with the power drain. Mommy feel like you know what I want me love in you. So well I with the what whatever. So we love with the power drain. Mommy feel like you know what I want me love in you. So well I with the whatever. So we love with the what I want. Man, the live in the world later. Cause I need to understand. It is a twijfelman. voor werkelijk is dat is niet de beste. Is in het echt is een rider daar. Zij laat me niet vallen. Eén misstap lolo mange kopeti tak ay sayang ama is abita puluku de pihoon. October, October. The Top 40.